is een massagraf gevonden, melden lokale media. Er was een tip binnengekomen dat bij een huis in Liberty County, ten noordoosten van Houston, 30 lijken zouden liggen. Er zouden ook stoffelijke resten van kinderen bij zijn en een aantal lichamen zou zijn verminkt. De politie van Texas wil nog niet veel over de zaak kwijt. De omgeving van het huis is afgezet. Op een persconferentie is meegedeeld dat er nog geen bewijzen zijn voor de aanwezigheid van een massagraf. Wel is de FBI betrokken bij het onderzoek. In Brazilië is de kabinetschef van president Rousseff afgetreden. Antonio Palocci werd ervan beschuldigd zijn politieke functies te hebben gebruikt om zichzelf te verrijken. De kabinetschef werd beschouwd als vertegenwoordiger van het zakenleven in de Braziliaanse regering. Palossi's vertrek leidde tot speculaties dat Rousseff's regering een linkere koers, linksere koers zou gaan varen. De Braziliaanse aandelenmarkten reageerden negatief. In Friesland is een onbekende wielrenner zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. De politie is op zoek naar zijn identiteit en heeft de hulp van het publiek ingeroepen. De man van ongeveer 45 reed aan het eind van de middag in de buurt van Leeuwarden vanaf een fietspad een weg op. Een automobiliste kon niet meer remmen en reed hem aan. De wielrenner, die geen papieren bij zich had, ligt zwaar gewond in een ziekenhuis in Groningen. Op de website van de Friese politie zijn foto's gezet van zijn fiets en van een tas met spullen die hij bij zich had. Het Zweedse voetbalelftal blijft in de strijd om kwalificatie voor het EK van volgend jaar in het spoor van Nederland. Zweden won thuis met 5-0 van Finland. Ibrahimovic scoorde 3 maal en Twente-speler Basrami één keer. Zweden heeft in groep 1 nu 3 punten achterstand op Nederland.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 Got to see a doctor Maybe that will shock your love Don't die alone When I penetrate and leave you minor Shaky, mad and reckless Thank you. ¡Gracias! 是 <laughs> Thank you. op internet. www.zfmzandvoort.nl Zandvoort. 106.9 ZFM. het is maar een jaar geleden. Ik ben vrij, maar het is geen tempo. Tegen mensen zeggen nog tempo. Bitch, lekker, no met mensen scheren. Hier, en de Spaanse de niks. Donde está mi dinero? En las noches zijn tot ziens. Geef ze liefde, nunca, nooit Los gezelligitos, donde está Costa de esos, los que se elegidos, no están juntos. Costa de esos, hola supermercado, el amamos por aquí. Let's get straight. Yes, baby, yes, baby, Hola supermercado, el amamos por aquí. Let's get straight. Claro que sí, claro que no Los jóvenes masivo del so Sans de the Voor die hoofd chorizo Ook al je op mijn chejo Dat is het En el diablo is de kosten del sol El diablo Dat is de kosten het sol Yo quiero Yo quiero Hola supermercado, yes, man, man, This the same brother So I gotta be down with the royalty Too much to television watching got me chasing dreams I'm an educated fool with money on my mind Got my pen in my hand and a gun in my eye I'm a punk out nigga, sweating to the bank And my homies is down so don't arouse my anger Fool with that bang, nothing but a heartbeat away I'm living life, do or die, what can I say? I'm 23 Till I niggas, speak seat free from the way that things are going, I don't know God's me.